Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamer zich pas na de verkiezingen over de maatregel om de reiskostenvergoeding te belasten. Dat blijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord die staatssecretaris Wekers naar de Kamer heeft gestuurd. Het voornemen om de belastingvrije vergoeding voor het woonwerkverkeer af te schaffen staat in het vijfpartijenakkoord en leidde de laatste weken tot een stortvloed aan kritiek. De vermoedelijke dader van de schietpartij in een winkelcentrum in de Canadese stad Toronto heeft zichzelf aangegeven. Hij meldde zich gisteren met zijn advocaat op het politiebureau. De 23-jarige Christopher Husbands is aangeklaagd voor moord en zes pogingen tot moord. Zaterdag opende hij het vuur in een horecagedeelte van het winkelcentrum. Een man van 24 stierf ter plekke, zes anderen raakten gewond. De historische radiotelescoop in Dwingelo krijgt een opknapbeurt. Vandaag wordt begonnen met de restauratie van de telescoop die in 1956 door koningin Juliana werd geopend. De installatie heeft tot in de jaren 90 dienst gedaan, maar is sinds 2009 een rijksmonument. De renovatie is nodig omdat de stalen constructie is aangetast. Als er niet wordt ingegrepen dreigt de telescoop in te storten. De schotelantenne wordt van de toren getild en op een speciale constructie daarnaast geplaatst. De Dwingelo radiotelescoop is van grote wetenschappelijke waarde geweest. Sterrenkundigen hebben met de schotelantenne onder meer twee nieuwe sterrenstelsels ontdekt... die de namen Dwingelo 1 en 2 hebben gekregen. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen. Een 34-jarige vrouw had bijna 2 kilo cocaïne in een dubbele bodem van haar koffer zitten. De zeven anderen zijn aangehouden omdat er drugs in hun kleren zaten zijn een vader, moeder, hun vier kinderen en een zwager. In geïmpregneerde kleren en hangmatten zat zo'n 38 kilo aan cocaïne. Alle drugs samen hebben een straatwaarde van ongeveer 1,8 miljoen euro.